Kerstmis op jouw radio. Ook tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 5.0. Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day... Kerstmis op jouw radio 501. Ho, ho, ho. So this is Christmas. Ho, ho, ho. So this is Christmas. is Radio 501. Radio 501. Ho, ho, ho! open your heart. Make believe it's Christmas. Ik wens u een gezegend kerstfeest. Ho, ho, ho. Radio 501 Kerstshow. Sterren in het ijs, sterren aan de hemel. Poedersuiker op de kerstbol en sneeuw op de grond. Het is kerstmis bij Radio 501. Radio 501 met de kerstshow. Vrede op aarde en stop het geweld. Het is kerstmis in jouw radio. Laat uw fantasie werken en laat je in gedachten meevoeren met de arreslee op de klanken van de kerstmuziek. Hou je warm met Radio 501, jouw muzikale kachel voor de kerstdagen. Joho, joho, Radio 501 Kerstshow. Namens het hele team een zalig kerstfeest. Christmas, baby, wherever you are. Ho, ho, ho! Kerst met Rogier van Diesveld. I made a wish for you. Dit is Radio 501. Is Radio welkom deze eerste kerstdag. Blij dat je luistert. Ik zit hier in eh, Studio 11 met een eh, kop koffie en een stuk weinigstol. Ja, gisteravond heb ik al een heel kerstdiner gehad. En uh, eergisteravond hebben we een kerstborrel bij Radio 501 gedronken. Ja, het is echt kerst bij Radio 501. Heerlijk even genieten van de laatste dagen van het jaar en vandaag. En morgen genieten van de Radio 501 kerstspecial. Ehm, ja, kerst onder jouw kerstboom, hè? Radio 501 is er. En ik ben er vandaag twee uur bij jou te gast in jouw huiskamer onder jouw kerstboom samen met Radio 501. Ik ga morgen eh, muziek voor je draaien. En ik ga nu ook muziek voor je draaien. Morgen ben ik er ook weer. Schud niet aan de kerstboom, want er komen de ballen naar beneden. Hier is Johnny Winter. Please come home for Christmas. Ho, ho, ho. Heel gelukkig kerstfeest. Radio. Flash, Bells will be ringing. The glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. My baby's gone. I have no friends I have no friend to wish me greetings once again. Choirs will be singing Silent Night. Oh, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Come home for Christmas. Please come home for Christmas. Oh, come on home. If not for Christmas. Friends and relations. send salutations. Oh, sure. As the stars shine above. you know that Christmas. Know that Christmas. Christmas, my dear. Christmas, my dear. The time of year for Christmas. gonna find me home. There'll be no more sadness, no more sadness, no grief and pain. No grief and pain. And I'll be happy, happy for Christmas once again. There'll be no more sadness. Happy no more no grief or pain. And I'll be happy, happy. Christmas once again. Ik ben Rogier van Diesveld. Nou, succes jongen! De mooiste tijd van het jaar. Van de week las ik in de krant dat eh, bijna de helft van de Nederlands met kerst het liefst de benen nemen. De plicht op oergezelligheid drukt zwaar op het gemoed. Blijf thuis met kerst. Want Radio 501 doet je goed. Toch nog een beetje Sinterklaasrijm met de kerst. We gaan eventjes naar de tokkies. Die zijn al een beetje vergeten misschien. Maar toch, de tokkies met verre kerst. Kerstboom, kerststam, kerstzegel, kersttijd, kerstmaal, kerstkip, kerstbodem, kerstman, kerstlicht, kerstjo, kerstal, kerstcd, kerstvakantie, kerstdak, kerstbal. Het is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Israël. Echt niet? Ah nee, Israël is veel te ver weg, mensen En veel te duur. kerstbaken, kerstmis, kerstkrans, kerststol, kerstviering, kerstbeen, kerststaaf, kerstweer, kerstbrood, kerstkaar, kerstfeest, kerstrapport, kerstkoek, kerstkring, kerstklok. Het is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Australië. Kangeroes. <laughs> Kangeroes. Ik zal een beetje de kangeroes uh, gaan hangen. Wat is dat nou? Halve zool. Kerstmorgen, kerstdag, kerstavond, kerstnacht, kerstlied, kerstgedicht, kerstconcert, kerstspreek, kerstpakket, kerstfeer, kerstkind, kerstlin, kerstgeschenk, kerststemming, kersttuk. Het is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Nou, dan wil ik maar eh, naar Spanje. Heb je daar wel geld genoeg voor? Ja, ja, ja, ja, daarvoor verkoop ik een plaatje. Beste Christine. En beste Dick. We zitten hier gezellig aan de buik te genieten van een lekker glaasje sangria. We zien net zo'n zakje. Kijk daar die mooie man. Hij ah, dan let op, we zitten een brief te schrijven. Prettige kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar, allemaal. Wat dan nog keertje opnieuw? Ik heb alles opgenomen. Oh. Oh, wat een stiekem het. Engelen. Kerstbal koffie, kersttomaat, kerstboom, kerstster, Kerstbollen. kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, kerststukje, kerstroos, kerstdinner, kerstavond, kerstdag, kerstgeschenk, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, kerstmuziek, drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Word uh, jij ook zo gek van al die tijdschriften met kerstrecepten? Blijf dan luisteren naar Radio 501, het enige recept voor de kerst. I saw Daddy kissing Santa Claus. I saw Daddy sitting up in there kissing on Santa Claus. Mm-hmm. They was up underneath the mistletoe last night. Yeah. Oh no, uh, he didn't see me greet. I was going downstairs, have a little peek, you know. Yeah, he thought I was tucked up in my bed. Mm-mm. No, child. You know what would have been funny though, is if Mama would have called him. Mm-hmm. Oh yeah, mama would have had a fit. Child. But I kind of would like to have seen that, huh? <laughs> mama, daddy, Santa fighting on Christmas Eve. <laughs> but you know, I'm glad things worked out the way they did because otherwise, Santa might be dead. De week voor kerstmis heb ik met de Radio 5 alleen acht persoons slee met twee paarden ervoor door de provincie Groningen gereden. Er lag erg veel snel, dus het was een mooie uitdaging om te doen. Tobit heeft in zijn, eh, programma, in zijn middagprogramma verslag gedaan van deze rit. Het was eh, echt te gek om te doen en misschien dat we het nog een keer doen. Er stapten steeds verschillende luisteraars op en ze konden alleen mee als er plaats was en als ze konden aantonen dat ze via hun iPhone of gsm naar Radio 501 luisterde. Er werd zelfs op de slee meegezongen toen Tobit diverse kerstplaten inzette. En ook diverse verzoeken draaide die vanaf eh, de slee naar hem toe kwamen. Ehm, er lag in Groningen echt genoeg sneeuw. En omdat er een sneeuwlucht was, het werd nogal donker. Eh, rond een uur of vier nou, was het echt schemerig. En zou ik dus eh, verlichting moeten gaan voeren. En ik had alleen maar voeren voor de paarden bij me. Dus dat eh, lukte dus niet. Dus ik moest op tijd bij de paardentrailer zijn. En die stond in Zuidbroek en daar stond hij mij op te wachten. We hebben de paarden in de wagen geladen en de slee bovenop de wagen. Eh, en zo zijn we weer naar huis gekomen. Nou, hopelijk is er volgend jaar weer genoeg sneeuw. En zullen we weer eh, voor de kerst met de slee erop uittrekken. Maar dat hoor je allemaal volgend jaar. Hey, Rogier, hier. Arreslee, hartstikke leuk. Maar zou je alsjeblieft die paarden uit mijn Ja, goedenavond. Uh, eh, ik spreek met Jan Bakker. Je heeft kerst, uh, Luxemburgse kerstbomen te kopen, hè? Ja, dat ja. Is het met kluit of zonder kluit? Met kluit heb ik ze ook, ja. Eh, is er soms een RTL 4 kerstboom soms zo, of, of niet? Hoe, bedoel je, RTL 4 nou, kerstboom? Nou, dat uit Luxemburg komen. Nee, dat is... Nee. ik heb daar mijn eigen kwekerij. Eigen kwekerij? Ja. In Luxemburg? Ja. Zo. Krijg er een eh, piek bij of, eh, of andere dingen wat je erbij kunt krijgen? Hoe bedoel piek? Nou ja, piek boven de kerstboom. Nee, eh, ik weet niet waar u het over hebt, maar ik verkoop gewoon kerstbomen. Verder oh, niet. verder niet? Nee. Ah, ja, oké. Okay. Kennen ze ook leasen of zo, of dat, dat, dat niet? Wat stellen u eigenlijk voor rare vragen, meneer? Ben u geïnteresseerd in kerstbomen of waar ben u in geïnteresseerd? Nou, je mag, mag toch wel vragen. Ja, dat zijn allemaal van die rare vragen. Nou ja, dan... Ik eh, vraag alleen of dat u kerstbomen wil kopen, ja of nee. Ja. Maar wat, eh, wat zijn de prijzen ervan? De prijzen, die zijn gewoon... Eh, ik weet niet hoeveel dat u er wil hebben. Eentje? Eentje. Ja. Ho, ho, ho! Will the real Slim Santa please stand up? I repeat, Will the real Slim Santa please stand up? We're gonna have a problem. You all act like you've never seen Santa before. Toys all over your floor. Who the hell you think brought them? It wasn't drunk dad or your mother, that whore. It was me. Now I'm skinny and I'll tell you the score. It's the return of Christmas, but not the jolly fat elf. My ass got so big I couldn't wipe it myself. And my doctor said, Santa, you've never looked worse. Lose 200 pounds or your heart's gonna burst. Everybody loved me big and fat. Ho, ho, ho. Big ass Santa. Look at him walking around, his belly like jelly. Have some more eggnog. They didn't give a shit if my arteries clogged. So I said, f them, and I joined a gym. Started eating low fat cookies, drinking milk that was skim. I lost so much weight that I can see my candy cane, and Mrs. Claus is happy I can f her again. Your name is on my list, your name is on my list. And if you're nice, not naughty, I might give you a little gift. But here's a message for you if you're a big fat slob. If your gut's in the way, a girl won't bob on your knob. You can't expect a hoe to gobble your goo if you just sit there eating Twinkies, watching Scooby Doo. If you ain't nothing but chubby, no girl wants a fat hubby, you'll end up working construction. Your love life lying in ruins and destruction. By the time you're 30, you'll be asking Santa for life liposuction. But if you're thin, you'll get seduction. Underneath the mistletoe, sing the chorus and it goes. I'm Slim Santa, yes, I'm the real Kringle. All you fly girls like my balls, cause they jingle. So won't the real Slim Santa please stand up? Please stand up. Please stand up, cause I'm the Slim Santa, yes, I'm the Saint Nick. All you other fat Santas can suck my fat dick. So won't the real Slim Santa please stand up? Please stand up. Please stand up. <laughs> I guess there's a slim Santa in all of us. On Donner, on Blitzen, let's get the f out of here. We're Side! Nou, we zijn er klaar voor, hè. En de kerst bestaat voor de deur, dus je kunt hem wel aanvoelen wat die voor een uitzending wordt, hè. Die staat natuurlijk bol van de pieken en ballen. Hoor even, hoor even. je hand erin, hè. Jeffrey. Eh, nou, dat klinkt wel even prettig, hè? Dan gooien we helemaal in de kerk. En de groot, jij zou zorgen voor de boom. Heb jij de boom geregeld? Ik ben bij uh, kerstboom Henkje langs ah, geweest. maar toch wel met eh, boom met een kluit, hè? Maar dat vind ik belangrijk, hè? boom met een kluit. Boom met een kluit, want je hebt ook mensen die nemen een boom... en die, die, gaan die slaan er een kruis onder. Maar ja, dan kan je hem weggooien. Dan, gaat, dan, kan, je, dan kan je hem niet meer terugzitten. Als je een kluit hebt, dan kan je altijd de boom na de kerst... weer terugplaatsen in de natuur. Oh, Milieu, oh, milieu, oh, ja, milieubewust. fijn kerstbomen Henkie zou hem komen brengen. Mooi, waar blijft hij dan? Ah, daar hoor ik wat. Doe die deur, help daar. Doe oh, die deur. Die man staat natuurlijk met volle handen. Die staat met een kerstboom in zijn handen, die Henk. Oh, ah, kijk even. Ja, oh ik zie wel een boom. Ja, waar is Henk? Hallo Henk. Ja, voor ah, kerstboom de Henk met de boom. Komt Laat de boom er goed uit. Ja, ja, ja. jongens. Eh, eh, jongens, kijk Hou Hold nou, voorzichtig. Eh, ja, dat ga je niet zo. Wat ga je er met een chaos? Kijk nou, hold nou. Zit nou hier een schuifje hier langs, Henk kijk, uit voor die lamp. Kijk uit voor die lamp. Oh. Ik zeg, kijk. Wel, ik heb nog kortingbonnen. Oh, Zet het nou maar even in die hoek. Dat zien zo meteen Ja, dat komt wel goed. Oké. Dag, eh, Henkie. Bedankt. Graag gedaan. Bedankt. Bedankt. Kijk dan. bedankt. Waarvoor bedankt? Oh, nou ja, we gaan hem zo optuigen. Nou, die nou weer. Wat is het nou? Goedemiddag, allemaal zijn we. zijn ietsje later, nou, nou, maar dat nou, komt op de kerstluchten. Even mijn schoenen uit. nou, hoor. Hé, hey, wat een mooie boom. Waar? In de hoek. Oh, is dat? Oh, zeker. Die moet nog opgetuigd worden, zeker. Ja, maar kijk er even uit, want er ligt hier allemaal glas op de grond, hè. Maar Borsato nog oh, opgetreden. Ja, Marco Borsato weer geweest. Oh, nou. Nee, dat is de lamp. Dus ze komen net die boom brengen. Alles eh, chaos gelijk weer. Die gek gaat weer helpen. Nou, eh, ruim jullie even die rommel op. Dan kunnen we in ieder geval gaan beginnen met het programma, meester. Want we gaan wij gaan weer nokkie nokkie. Het is kerst. Maar we zitten nokkie, nokkie, nokkie. Niet nou weer. Goedemorgen, BC. Is er nog een fax voor me geweest? Nee, geen fax is nog niet geweest, oma Joop. Komt-ie. Oh. Hey, dank u wel. Uh, Joop, toevallig over faxen gesproken. Ik heb oh, een eh, brief gekregen van eh, Tim van der Laan. Oh, nou heen. Die is 6 december geboren. Ja, nou heen. En die eh, schrijft eh, dat hij problemen heeft met zijn ouders... omdat hij de hele dag faxen binnenkrijgt. Of daar wat aan te doen is. Kijk, zie je wat er nou gebeurt, homo Joop? Nou, kleine kinderen ook al. Die worden beïnvloed. Die krijgen ook nou de hele dag fax... omdat ze u voortdurend horen met fax op de radio. Je hebt toch een voorbeeldfunctie, hè? Je eh, moet je luisteren. Het, lijkt mij het beste om die faxen gewoon op te sparen tot het weekend. Zo tot het weekend? Dan heb je goedkoper tarief. Mensen, laten we nou een klein beetje de kerstvreugde bewaren het is nog net gezellig. Wat is het nou weer? Wie, ja, hè? Oh, Ricky. Ja, dat ben ik nog even. Ik was even wel vergeten wat nog bij de kerstboom hoort. Dat had u besteld. Ik heb het hier in deze plastic zak gedaan. Zien u wel? Ik weet wat, wat zit erin dan? De kleurt. De kluit. Maar die hoort toch aan de boomvaart? u had toch een kerstboom met kleurt besteld? Ja, nou, maar, hier ja maar niet los. Dat ja, aan elkaar vast zit natuurlijk. Dat krijg ik niet allemaal in één in één in één in één Dat is te veel. Ja, maar dan zit ik bij de gebruiken, die tweeën. Maar dan hebben u toch een kerstboom met kleurt. Daar gaat het toch om. Dit is de boom en dat is de kleurt. Maar ik wil niet. wel zeggen. Pret, prettige kerstdagen. Goedemiddag. Ik met een boom, met een losse kluit. Engelen. Kerstbal. Piet. Kersttomaat. Kerstboom. Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos. kerstdiner, Kerstavond. Kerstdag. De kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis. Kerstfeest. Kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio. 501. Kijk, dan moeten we wel een eh, goede plek hebben voor die boom natuurlijk. hè? Dat die een beetje bij de ramen is altijd leuk te zien van buiten ook oh, staan. dat is ja, Laten we weer eens even overeind zitten. We eens even kijken. Ja, even is een flinke... Hij is te hoog. Hij is te hoog. Hij is te hoog. Er moet een stuk af. Ja. Eh, wacht even. Eh, Pak even een zaag. Dan zeg, zaag er even een stuk af. ja, ja, mini, zeker een meter moet eraf. Ja, zeker. Ja, dan gaat hij. Ja, weer plat even. Dan ga ik vast eh, Beppe en Toos even helpen. Dan kunnen we even oh, zoeken naar de, naar de versiering, hè? Versiering, de ballen. is boven in de kast. dan even... Geef wel een kontje. Oh ja, even boven in die grote doos daar. Even eh, Met en de slingers. En de slinger. Even die doos aan. Geef maar aan. Geef maar aan. doos oh oh, oh, oh, oh. De doos. Corrie. al Ik begrijp dat nou niet. Dus even voorzichtig. Er wordt toch vraag voorzichtig. Ik Wil jij het laatste stukje even eh, vasthouden? Wat anders je ben je nou? Wat ben je nou? nou hou nou. vast, hou vast nou? Wat is er? Ik, de eh, gek, hè? een stukje. Ja, ik kort de een stukje, hier, maar eh, toch niet aan de bovenkant. Maar een gekke halve zo dressaagt een, een meter van de bovenkant. Dat doe je toch aan de oh. onderkant? Ja. Maar was toch aan de bovenkant te groot? Ja. hij was aan de bovenkant, maar dan zaag je toch van de onderkant af. Het hele model is er nou toch uit. Kijk naar nou wat we oh, hebben voor, voor een hoop narigheid. Ja. Oh, maar wel met kluit, uh, eh, Dick. Het is wel milieuvriendelijk. Nou, het begint alweer lekker deze kerst. En dat kan alweer helemaal niks worden, hè? De boven boom is naar gort gezaagd. De ballen liggen in gruzel. Hoe, wat moeten we nou in de boom hangen? Wat moet, hoe gaan we hem nou versieren? Met eh, wat? Eh, ja, ik heb nog een partijtje tros rugzakken in de kelder. Ja hoor, we gaan de boom vol hangen met van die blauwe enge rugzakken. Oh, door op de schoolplein. Ja, nou ja, met die gul van die toestand en die eh, Ja Tros. tros. De is het dus geen idee om die boom vol te hangen met lege jeneverflessen. Oh, dat vind ik een goed idee. Goed idee. dat is toch geen kerstfeer als we een kerstboom hebben die vol hangt met lege jeneverflessen? Nou, ik kan me geen mooiere kerst voorstellen, mensen. Kerstinkopen, kerstinkopen, honderdduizend rondjes lopen. Mama heeft een lange lijst waar ze steeds bezorgd op wijst. zure room. Hey Milan, doe niet zo sloom. Race je even naar het snoep, haal ik de aspergesoep. Kerstinkoper, kerstinkoper, achter hem als wagen lopen. Het is een hele lange lijst waar ze zo bezorgd op wijst. en aubergine, champignons en nectarines, rode besjes, mandarijnen, kerstomaten van die kleine bultjes, bieslook, pijnboompitten. Hey, waar zou Milan toch zitten? Harten, strips en autobladen. croissants voor het ontbijt. Hey, Milan is weer eens kwijt. Koop maar dat hij buiten wacht en al aan de snoepjes dacht. Kerstie kopen, kerstie kopen, ik ben alvast naar huis gelopen. Pas er toch niet meer bij, kerstie kopen is niks voor mij. Kerstie kopen, kerstie kopen, ben alvast naar huis gelopen. Pas er toch niet meer bij, Weer and hier Live. En we wensen luisteraars van Radio 501 prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Annie Schilder met de Kinderen voor Kinderen en het goede doel Eeuwige Kerst. Ik hoor naar op tv, de Heer wordt geprezen. Ik kan alleen maar dromen dat alle deuren wijken als er wordt aangebeld. Geen armen en geen rijken, geen plaats. Op zesde kerstdag breekt overal de zon door. Kon het maar eeuwig kerstmis voor mij ook kerstmis?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 Je luistert nog steeds naar Radio 501, eerste kerstdag. Friesland, Oors Joors met hun laatste kersthit Het is weer kerst. We binnen al weken in de weer. Joors, wat doen we deze keer? Gaan we eten? Gaan we te gast? Het gaat weer buren, je weet het best. Het is weer kerst de lichtjes van zolder. harte de slingers en de piek. Krans en sterretjes die moeten naar beneden. En wat tochtje van muziek. Gitaren, trommels, we spullen gewoon. De ballen, ballen, ballen uit de boom. Zou het sneeuwen, light er ijs. Blijven we hier, gaan we op reis. Glissen met de slee kaarsen op het void. Het gaat weer buren, je weet het best. Het is weer kerst. Hey, hey, aan de lichtjes van de zon. Pak de slingers en de piek. Krans en sterretjes die moeten naar beneden. En wat toch je van muziek? Gitaren, trommels, we spullen gewoon de ballen vingers en de piek. stelletjes die moeten naar beneden. En wat dacht je van muziek? Gitaren, trommel, we spullen gewoon. De ballen, ballen, ballen uit de boom. Gitaren, trommel, we spullen gewoon. De ballen, ballen, ballen uit de boom. Gitaren, trommel, we spullen gewoon. De ballen, ballen, ballen uit de boom. Gitaren, trommel, we spullen gewoon. Ja, ja, er lijkt sneeuw. En als Joos wenst alle luisteraars van Radio 501 een onwijs kerstfeest en een skoftig nieuwjaar. Maak er wat moois van, Joos. We in het bed uitkropen en doen de gordijnen open we geven toch een De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. Het warrelt langs de ruiten. Gauw met het spul naar buiten. De sneeuwpop van de eeuw. De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. We halen de slee uit de skuur. De Jossies ben zo blij. Sneeuwballen gooien met buur. achter een schoftige door je vingers, koude tonnen. Geen gemekker, geen gepeel. De light stil, de light stil, de light stil. De light gordijnen open. We geven toch een schreeuw. De lights sneeuw, de lights sneeuw, de lights sneeuw. Met met Durlight Sneeuw. Het is eerste kerstdag bij Radio 501. En eh, we hebben er zin in en straks hebben we een gezamenlijk diner en lekkere muziek. Ik ben thuis bij jullie onder de kerstboom tot 2 uur deze middag. En morgen ben ik er ook weer en dan van 10 tot 12. Dus zorg dat je om 10 uur onder de kerstboom zit. Welkom thuis bij deze uitzending in de kerstsfeer. fancy things the wife is missing. Didn't ask for her permission. I'm wearing her clothes, her silk pantyhose, walking round in women's underwear. In the store, there's a teddy with little straps like spaghetti. It holds me so tight, like handcuffs at night walking round in women's underwear. In the office, there's a guy named Melvin. He pretends that I am Murphy Brown. He'll say, Are you ready? We'll say, Whoa, man. Let's wait until the wife is out of town. Hier van Diesveld. Ik ben op 26 eh, november eh, ben ik in Carré geweest in Amsterdam en speelde namelijk eh, Joe Bonamassa. En Joe Bonamassa, daar twitter ik mee en e-mail ik mee. En die stuurde mij, dat vind ik heel leuk, die stuurde mij per e-mail zijn nieuwste kerstsingle. Merry Christmas Baby. Street. have a ibbly blue Christmas uh, uh, without you. Oh, it, it, feels so ibbly ibbly blue. It, you're just thinking ubby ubby ubby about you. It, decorations of red on a green a Christmas tree. It, it, it won't be the same, dear. If you're not here with me, me, me, and when be blue it's snowflakes it's start falling, it'll that's when be blue memories it's start calling. You'll be doing will arrive with your Christmas up with you up with right every but out ever ever be blue ever ever be a blue blue blue Christmas. Oh, ba- baby, I'll, I'll miss you. really doing all right, we're right with, with your Christmas up with, with your wife. But I'll have a, a, a blue, a, a, a blue, blue, blue Christmas. En uh, ik heb een uh, e-mailtje binnengekregen. En ik zal hem even voorlezen. Hierbij wil ik een speciale wens plaatsen aan alle postbodes. Bij het afsluiten van het oude en het aanbreken van het nieuwe jaar wil ik aan alle postbodes die jaar in jaar uit door weer en wind zes dagen per week de post aan huis bezorgen 313 keer mijn complimenten en 313 keer mijn hartelijke dank overbrengen en veel geluk en succes het hele jaar door. En die kwam van de familie van Putten. Ho, ho, ho! zacht tegen de herders, gaan maar in de struik liggen. als het zoiets is, zal ik een verpleegster sturen om het rug te zeggen. Hij pakte Maria op en liep samen met de beestjes het ziekenhuis binnen. Door die draaideur. Zag tegen de portier, mijn naam is Stubbermans. Ik heb net gebeld, mijn vrouw op bevalling moet zo beginnen. De portier zit, loop maar door, tweede etage. Het waren een beetje druk in de lift met de Ezelende O's. Marie in de rolstoel kreeg net een wee en zag Jozef, hoe zijn we aan begoos? En Jozef die werd kwaad en zag veer, veer, vrouw, dat is niet wie het gegangen is. Want deze jongen heeft helemaal niks van doen gehad met die onbevlekte ontvangenis. Door al dat geruzie leven in de verloskamer, niet zoiets ze hadden verwacht. De weeën werden minder en hele op, en midden in de nacht. En Keizer hingeliegen de telefoon en zeg in godsnaam ligt dat minste aan een infuus. Want de hoogmis is om 11 uur en kerstmis kent toch geen excuus. De weeën kwamen toen heel snel achtereen om een uur of half zes. Maria zuchtte dus ze weg, net zoals ze had geleerd. Bij mevrouw Pilatus op de zwangerschapsles. De gynaecoloog rende naar binnen en zag, nou wat stinkt het hier. Me dunkt dat we niet alleen het infuus, maar ook het gooi moeten verversen. <laughs> Hij toucheerde haar en zag, oh Maria mevrouwtje, u kunt gaan persen. Als eerste kwam het gouden oriooltje droeg. Persen, persen, zuchten, persen. En toen kwam de rest van de heilige poel. Nacht voor de werden de hummel in het wiewater gelaten. En de gynaecoloog zang, proficiat Maria mevrouwtje, u heeft een gezonde dochter ter wereld gebracht. En Jozef zegt, wat? Het is een meisje, het is een meisje, dat had ik sowieso het liefst. Het is een meisje, het is een meisje, ik laat me kapot. Een foutje van God. Hier hang ik nu in volle glorie aan een verseerde conifeer. Geen parel in de kunsthistorie, maar wel in het menselijk verkeer. Ik hang mezelf hier uit de stallen, omringd door slingers en door En zie met inder gevallen op al die stervelingen neer, want ik ben een kerst. Engel, een kerst. Engel van plastic en fosforescerende verf, ja, een kerst. Engel, een kerst engel en niet onderhevig aan breuk of bederf. En overal staan zulke bomen te bonken op dit grondgebied. Het heerlijke avondje is gekomen, pardon, dat is een ander lied. Men kan weer achter alle deuren een eh, Folklorama show bespeuren in eh, Velerlei frappante kleuren Je weet gewoon niet wat je ziet En ik ben een kerst Engel, een kerst Engel, de haren gegolfd en de armen gestrekt Ja, een kerst Stengel, een ker Stengel en maak vooral s'avonds een machtig effect Nu zijn er wel die mij niet mogen of onverschillig langs mij gaan. Met liefde en met mededogen zie ik die vuile schoften aan. Ik wil zo graag een keer naar buiten, om mijn gevoelens daar te uiten. Totdat miljoenen oren tuiten, maar naar zo'n kans kan ik wel fluiten. Want met die tralies voor de ruiten, kom ik hier in geen eeuw vandaan. Oh, ik ben een engel, een engel met draaibare vleugels en lichtgevend hoofd. Ja, een... Engel, al is er hier binnen geen mens die het gelooft. Kerstmis op jouw radio. Ook tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501.